Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Door geruzie komt de noodhulp in Syrië maar niet op gang. De VN zegt dat rebellen hulpgoederen tegenhouden. Maar volgens China en Rusland komt de boel niet op gang... omdat er allemaal strafmaatregelen gelden vanuit het Westen tegen Syrië. Het land is al 12 jaar in oorlog en nu ook nog die aardbeving. Gevluchte Syriërs in Nederland volgen het allemaal gespannen... merkte verslaggever Onno Beukers bij een kerkdienst met hen. Er komen dus inderdaad hier ook vooral veel Syrische kerkgangers. En ja, er wordt stilgestaan, er wordt, eh, er wordt gebeden. Eh, er zal natuurlijk ook eh, gezongen worden hier. Maar ook rituelen met bloemen en, en kaarsen. Dat, dat zal hier vanmiddag allemaal plaatsvinden. Het totale aantal doden door de aardbeving staat nu op op 28.000, maar er liggen waarschijnlijk nog veel omgekomen mensen onder het puin. Defensie heeft mensen uit het aardbevingsgebied in Turkije gehaald. Met twee vluchten zijn 12 gewonden en 69 familieleden van hen naar andere plekken in Turkije gebracht. Defensie gebruikt een Hercules-vliegtuig dat is omgebouwd tot ziekenboeg. Aan boord zijn artsen en verpleegkundigen. Ruim 37.000 Nederlanders die in een ander land wonen gaan woensdag stemmen. Het is voor het eerst dat in het buitenland gestemd kan worden voor de Provinciale Staten... en dus indirect voor de Eerste Kamer. Dat kon eerder niet, omdat mensen die in het buitenland wonen niet bij een provincie horen... Maar via een nieuw systeem kan dit nu dus wel. Zo'n 7% heeft zich aangemeld. En uitpuilende vuilnisbakken, glas op de grond en vieze gladde straten. Wie in het centrum van Groningen loopt, kan er niet omheen. Vuilnismannen en vrouwen staken daar al dagen voor een betere CAO. Ja, triest. Schandalig. Maar ja, eh, ik kan ze goed begrijpen hoor, die jongens. Maar dit is toch wel triest om naar te kijken. Ja, verschrikkelijk. Als je zo wakker wordt toch? Gisteravond al 24 uur. En ze hebben ze gestaakt en het is één grote puinzooi. Teringbende. Ja, netjes houden. In het, in het Walands een teringbende. Ja, ook morgen wordt er in de stad geen vuilnis opgehaald. Vorige week staakten vuilnismannen en vrouwen in Utrecht ook dagenlang. Heb ik het weer nog. Op veel plekken is het grijs. Af en toe breekt de zon door. Het is een graad of 10. Morgen meer zon, weinig wind en 12 graden.